Tijdens de week van de lentekriebels wordt op scholen gepraat over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Civitas Christiana was er niet blij mee en beschuldigde Rutgers van het aanzetten tot pedofilie en het seksualiseren van kinderen. Dat mag van de rechter nu niet meer. Stichting Civitas Christiana mag iets vinden van het lesmateriaal van Stichting Rutgers. Maar wat niet mag is dat ze daar allerlei uitlatingen en beschuldigingen over doet die feitelijk niet kloppen. He, waarbij dan lesmateriaal wordt aangehaald, maar dat wordt onvolledig gedaan, onjuist en misschien zelfs wel misleidend. En dat mag niet. Stichting Rutgers noemt de uitspraak een belangrijke stap in het tegengaan van desinformatie, het verspreiden van leugens en online haat. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn 23 mensen gedood. Dat zeggen Palestijnse reddingswerkers. Er zouden luchtaanvallen en beschietingen zijn geweest op verschillende plekken. Onder meer op de steden Rafah en Gan Yunis. En een tentenkamp in het zuiden. Dat is door Israël aangewezen als humanitaire zone en zou dus veilig moeten zijn. Maar het kamp is al meerdere keren gebombardeerd. En afgelopen zondag scoorde hij vlak voor tijd nog de winnende goal tegen West Ham. Van Dijk, eh, en nu heeft Virgil van Dijk zijn contract bij Liverpool verlengd. Naar verluid heeft hij bijgetekend tot 2027. Hij is dol op de stad en de club, zegt hij. This is the place to be for me, for my family. I love the city, I love the club, I love the fans, I love my teammates. I love everything that embodies Liverpool. Virgil van Dijk speelt al meer dan zeven jaar bij Liverpool... en groeide in die tijd uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. En door de goal van afgelopen zondag is het landskampioenschap voor Liverpool zo goed als zeker. De ploeg van trainer Arne Slot staat 13 punten voor met nog maar zes wedstrijden te gaan. Het weer, veel wolken en op veel plekken regent het wat.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 Er staat ruim 125 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer een kwartier oponthoud. De andere kant op tussen Schiphol en Roelevarensveen ook een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen een kwartier verdraging. Ook op de A9 richting Diemen bij Amstelveen een kwartier oponthoud. Op de A10 bij Amsterdam over Amstel een kwartier verdraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem vanuit Lisse 25 minuten oponthoud.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 See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get right. when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Con Man and twist when I shot and I be sipping Hennessy.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 Let me get your sheets wet, listening to keep sweat. Put you in the days remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl? Come and with me. I touch you all over your body, baby.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 Het kabinet heeft de voorjaarsnota goedgekeurd. Toch wil minister Heijnen van Financiën nog niet zeggen waar extra geld naartoe gaat en hoe dat precies betaald wordt. Dat is hij morgen van plan. Bij Vodafone Ziggo verdwijnen ongeveer 400 banen vanwege een reorganisatie. Het telecombedrijf zegt de organisatie te willen vereenvoudigen... om beter voorbereid te zijn op de toekomst... door bijvoorbeeld te investeren in snelle internetverbindingen. De brand en explosie in een appartementencomplex in Heer Hugo Waard vorige week waren waarschijnlijk geen aanslag.